Sinds de uitbraak zijn 51 mensen aan de Mexicaanse griep overleden. In de meeste gevallen waren ze al ziek. Automobilisten wordt geadviseerd om vanaf 9 uur vanavond niet meer de weg op te gaan. De ANWB raadt dat aan in verband met de gladheid die tot in de loop van de ochtend kan aanhouden. Vanavond begint het rond 7 uur te regenen in het zuiden van Limburg, waarna de neerslag zich in de loop van de avond snel over het land verspreidt. Vooral in het noorden is de kans op ijsel groot. Bij het belmeniet register hebben zich sinds oktober ruim een miljoen mensen aangemeld. Ze willen geen telefonische verkooppraatjes meer. Het belmeniet register is ingesteld door staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken. Bedrijven moeten dat register eerst raadplegen voordat ze mensen gaan bellen. Voor 1 oktober hadden zich al 2,6 miljoen mensen aangemeld bij het infofilter, waar nu het belmeniet register voor in de plaats is gekomen. In Rotterdam heeft een man vanmiddag honderden mensen in het UWV-gebouw vastgehouden. Hij liet hen in groepjes naar buiten gaan tot hij alleen achterbleef. Nadat de politie op hem had ingepraat kwam hij ook later zelf naar buiten. De man had een mes bij zich. Hij wilde bij het UWV verhaal halen. Hij vond dat hij daar niet goed behandeld was. Nederlanders hebben de afgelopen dagen weer meer geld besteed aan kerstinkopen. Volgens brancheorganisatie MKB Nederland gaven mensen in de periode voor kerst 735 miljoen euro uit. En dat is 15 miljoen euro meer dan in de vorige kerstperiode. Naar schatting meer dan 4 miljoen Nederlanders deden vandaag hun laatste kerstboodschappen. Het weer. Vanavond vanuit het zuiden regen, mogelijk ook ijzel en natte sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt.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 Welkom bij de Winterse 50. 24. it's running through my head, and I feel that love is dead. I'm loving angels instead, and through it. forsake me. I'm loving angels instead. Decent. the into the sun. echte muziek voor onder de kerstboom.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 ZFM. Hele fijne dagen. 19. It's winter fall. Am I dreaming? Am I dreaming? the night's There's a silky moon up in free kun je meelezen op www.winterse50.nl. seen no 16. 16. misty in the morning, love. Oh, how I miss December. The friendship Annie opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose it's still there. water is cold. And I just keep growing over. I wish I could have known that our love to leave love in alone. I've learned something of love. I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. Still, I wish I was there.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 Dit is de Winterse 50. Op ZFM Zandvoort 106.9. De 50 beste kerst- en winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50. Dit is de Winterse 50. 50. 50. 50.